Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het tellen van de stemmen in Amerika duurt erg lang en daarom is nog steeds niet duidelijk wie de 46e president van de VS wordt. Veel Amerikanen hebben via de post gestemd en het duurt langer om die stemmen te checken. Het ziet er hoopvol uit voor de democraten. Correspondent Lucas Waagmeester ziet steeds meer staten blauw kleuren de laatste uren. Als je gewoon heel eerlijk kijkt nu naar de kaart op dit moment... dan, dan staat Biden er eigenlijk heel erg goed voor. Tegelijk, er is ook nog echt een route voor Trump om te winnen. Dus de realiteit op dit moment is echt... het is gewoon doortellen en afwachten. Trump kon er vanochtend niet op wachten. Hij riep zichzelf al uit tot winnaar... en noemde alle stemmen die nu nog geteld worden fraude liggen vandaag 81 patiënten minder in het ziekenhuis dan gisteren. Het blijft volgens de patiëntencoördinator nog wel heel lang druk in de ziekenhuizen. Ook zijn er minder besmettingen. Het RIVM meldde ruim 7600 besmettingen en dat zijn er 112 minder dan gisteren. Het lijkt erop dat Nederlanders in deze tijd toch nog even lekker weg willen naar de zon. Reisorganisaties zagen gisteravond na de persconferentie van premier Rutte de boekingen naar Curaçao binnenstromen. Komt waarschijnlijk doordat de premier dit zei. Het Caribisch deel van het Koninkrijk behandelen we niet als buitenland. Daar geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat. Curaçao staat op geel. Dat betekent dat Nederlanders er op vakantie kunnen. Voor de andere eilanden geldt nog wel code oranje. Actievoerders stonden vandaag voor de deur van dierenpark Amersfoort. Ze zijn boos om wat er gisteren gebeurde. Twee ontsnapte chimpansees werden in de dierentuin doodgeschoten. Belachelijk vinden de actievoerders. Wij willen dat er gerechtigheid komt voor deze dieren die zichzelf hebben bevrijd. En eh, daarbij zijn eh, ja, eigenlijk vermoord. En wij zijn sowieso tegen dierentuinen. Eh, omdat dieren hier gewoon tegen hun wil worden vastgehouden. En het eigenlijk dienen ze alleen maar tot vermaak. Ze willen dat de dierentuin per direct dicht gaat. Dierenpark Amersfoort zegt dat ze geen andere keuze hadden dan de dieren neer te schieten. Omdat bezoekers in gevaar waren. Het weer droog en helder. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kan het plaatselijk licht vriezen. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met soms wat zon en 7 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N202 IJmuiden-Amsterdam in beide richtingen dicht tussen Spaarnwoude en Spaarndam. Het komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in?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 De twee mensen die gisteravond werden opgepakt vanwege een verdachte situatie op station Utrecht Centraal zijn vrijgelaten. Er is gebleken dat er geen sprake was van een dreiging, meldt de politie. En de Tweede Kamer gaat weer dicht voor publiek vanwege de nieuwe coronamaatregelen.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 Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just. started drinking I'm just thinking about where I should have been I've been lonely you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you I'll I'll place within my heart. Never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time. Stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. You take me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright.